zeven jonge dames schuilgaan gaan onder de naam de Bellstars. Liever gezegd de Decibelstars, maar klinkt 96.2 FM, nummer 1 in Amsterdam. And I show, may ask you one more question? You like scratching? Scratching? Yeah, Scratching, scratching, scratching, scratching. radio. Het beste in Amsterdam. 96.2 FM. Daisy Back. Kurk, een moderne vorm van vloerverdekking, is makkelijk te leggen, ijzersterk en past op elke plaats. Bel 100 222 en vraag om de gratis kleurenfolder. Of ga zelf eens langs op Tussenmeer 98 in Osdorp of inhalen de Meerstraat 115a in Amsterdam. Kurkvloeren en keukens. Radio twee minuten over tien. Bij, uh, welkom bij het 64e en ons laatste uur van deze weekenduitzending. Radio, het zijn er toch moeilijke zinnen in omlopen? When a man of the crazy chief, one says sun and one says sleep. AM and FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents. never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in the place of work. Minutes drag and the hours jerk. Yeah, wait, bye bye. Bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take one hour, do your. Zou je bijna te laat zijn door zo'n telefoontje. Vijf minuten over tien, je hoorde de Clash. En nou het nummer The Magnificent Seven. Want ik merk alweer dat ik het een en ander vergeten ben.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 Het is 8 minuten voor 11 zit erop. Je hebt kunnen luisteren naar 64 uur lang DB Radio. Via 96,2 MHz FM in stereo. En deze uitzending komt tot stand dankzij André de Zwijger, Dennis van Rooyen, Daniel Dekker, Ruud Huisman, Theo Visser, John Holden, Frank van der Meer, Jeroen van Inkel en Jack van Amstel. Verder wil ik even apart bedanken de programmaleiders René de Leeuw, Ruud Huisman en Daniel Dekker de zendertechnici Tom Holland en Kees Raapland. De telefonisten Laurens en Roos. Verder hebben jullie dit weekend voor het eerst kennis gemaakt met de Decibel Nieuwsdienst. Ieder half uur kun je een nieuwsuitzending verwachten op DB Radio. Die mensen wil ik ook nog even bedanken. De dank gaat uit naar Marcel, Anna-Sophie, Herman, Jacqueline, Patrice, Christa, Bart, Sipi, Kerry, Thijs, Roel en Katinka. En de hele nieuwsdienst staat onder de vakbekwame leiding van de heer André de Zwijger. Decibel Radio is telefonisch van ongeveer half twaalf te bereiken via 020 184 168. En mocht je toevallig geen telefoon bij de hand hebben, kun je ook schrijven naar postbus 5511. De postcode is 1007 AM in Amsterdam. De eerstvolgende uitzending van DB Radio kun je verwachten aanstaande vrijdagmiddag. Dan openen we tussen 5 en 7 met twee uur lang non-stop muziek verzorgd door collega André de Zwijger. Mijn naam was Van Zomeren. Ik bedank je voor het luisteren naar de afgelopen twee uur. En namens de hele Decibel Troeg hoop ik je terug te begroeten aanstaande vrijdagmiddag om 5 uur. En wat er ook gebeurt, alles komt in de komende week toch weer op zijn pootjes terecht. De groetjes, dag.